ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer landen laten geen vliegtuigen uit het zuiden van Afrika meer toe. In Zuid-Afrika is een nieuwe coronavariant opgedoken en die lijkt heel besmettelijk. Het Verenigd Koninkrijk en Israël besloten meteen om geen vliegtuigen meer te laten landen. En nu staan ook Duitsland, Italië en Tsjechië op dat lijstje. In Nederland wordt er vandaag ook over gepraat. De Europese Commissie wil dat al het vliegverkeer in het zuiden van Afrika wordt stopgezet... om de verspreiding van de nieuwe variant tegen te gaan. In Istanbul is een protest tegen geweld tegen vrouwen gisteravond uitgelopen op geweld tegen vrouwen. Duizenden demonstranten waren de straat op gegaan op de internationale dag tegen vrouwenmishandeling. In de loop van de avond kwam de ordepolitie aanzetten met traangas en rubberkogels. Correspondent Mitra Nazar had niet anders verwacht. Want de regering heeft al een aantal jaar geleden duidelijk gemaakt dat demonstreren iets is eh, ja, wat, wat niet getolereerd wordt. Ehm, en dan maakt het niet uit wat voor soort protest het is, of het nou vrouwenprotest is of, of iets anders. De demonstranten vonden dat de regering te weinig doet om vrouwen een veilig leven te geven. Er worden vandaag weer coronaknopen doorgehakt. Het lijkt erop dat scholen open blijven en kroegen, niet-essentiële winkels en culturele plekken zoals theaters om vijf uur s middags dicht moeten. Vanavond op de persconferentie horen we pas echt wat er is besloten. Hoe dan ook zullen discotheken voorlopig niet open gaan. In Twente hebben jongeren daar iets op bedacht. Honderden stappen elk weekend in een partybus richting Duitsland maar je wel gewoon kan dansen. Ja, wij vinden het leuk om uit te gaan in één want we kunnen lekker tot laat uit, tot 4 uur. Je mocht van de zomer mocht je nog een festival en nu mag het in één keer niet. Er is niks veranderd. Ja, ik vind het een beetje overdreven allemaal. Ja, we hebben allemaal een QR-code, dus we zijn allemaal eh, voorbereid. Dus uh, wij vinden dat verantwoord genoeg. Hulpdiensten denken daar anders over. Zij roepen op om niet meer te gaan. Het weer, de dag begint nog droog, maar straks eh, vallen er buien met in het oosten en zuidoosten kans op natte sneeuw. Het wordt 5 graden vandaag en morgen ook regen en natte sneeuw en een gaatje kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam staat bij Maarse 3 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier door een aanrijding. En op de A10, de ring van Amsterdam tussen Osdorp en Knooppunt Amstel...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 Not like them, baby. bridges were burned. Now it's your turn. It's your turn to cry. So tell me a rhythm. Go on and just tell me a rhythm. Go on and just tell me a rhythm. Baby, go on and just tell me a rhythm. damage is done, so I guess I'll be leaving. Oh, The damage is done, so I guess I'll be leaving. Oh, The damage is done, so I guess I'll be leaving. Oh, The damage is done, so I guess I'll be leaving.